De rechters vroegen de advocaten van de regering of er wel bewijs, was, bewijs is voor een reële dreiging. De advocaten van de twee staten moesten vooral uitleggen waarom ze het verbod discriminerend vinden. Steeds meer arme Nederlanders slagen er niet in om uit de armoede te komen. Het CBS meldt dat het aantal mensen dat al zeker vier jaar onder de armoedegrens leeft vorig jaar met 14% is gestegen. Er zijn nu 417.000 zogeheten hardnekkige armen. Het totale aantal Nederlanders onder de armoedegrens is in 2015 stabiel gebleven op zo'n 1,2 miljoen. Vooral vijftigers komen moeilijk uit de armoede. Dat komt volgens het CBS doordat die groep op de arbeidsmarkt achteraan staat. De extra banen gaan vooral naar jongeren. Bij de politie zijn na de uitzending van de Opsporing Verzocht zeven tips binnengekomen over de aanval op een kapper in Enschede. De aanvaller had de kapper met een vloeistof overgoten en in brand gestoken. Het slachtoffer is er slecht aan toe, maar de politie heeft hem wel kunnen horen. Hij heeft geen flauw benul wie er achter de aanval zou kunnen zitten. Mogelijk was de aanval gericht tegen de vorige eigenaar van de kapperszaak. Het slachtoffer nam de zaak vijf weken geleden over. De Nederlandse banken gaan bij overboekingen beter controleren of naam en rekeningnummer wel bij elkaar horen. De zogeheten IBAN-naamcheck moet helpen om verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan. Als er fouten worden ontdekt krijgt de opdrachtgever een waarschuwing.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 van ZFM.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 城南。 fall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 path. So. themselves 106.9 ZFN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 lose change and build my own space station. Just because you can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion, oh Put a doll inside a doll Party like a Russian Disco seduction